De kustwacht had een vrouw die op 11 juli tijdens haar duiken onwel was geworden... met een helikopter naar het vasteland gebracht. Ze overleed later in het ziekenhuis. Volgens de onderzoeksraad had het kustwachtcentrum toen geen grip op de situatie. Het slachtoffer kreeg daardoor niet de best mogelijke medische zorg. De raad adviseert om de organisatie van de medische hulpverlening op zee meer te laten lijken op hoe die er op het land uitziet. De kustwacht erkent dat verbeteringen noodzakelijk zijn. NVM-makelaars hebben afgelopen kwartaal een record aantal huizen verkocht. In drie maanden werden bijna 43.000 verkocht. Het oude record stamt uit 2006. Er worden vooral veel huizen verkocht omdat de hypotheekrente historisch laag is. De huizenprijzen stijgen. Gemiddeld is een huis nu 5,6% duurder dan een jaar geleden. De gemiddelde woning kost nu 234.000 euro. In Amsterdam zijn de prijzen in een jaar het hardst gestegen, ruim 16%. Daar wordt ook een groot deel van de huizen boven de vraagprijs verkocht. In Bangladesh zijn twee doden gevallen toen militanten het vuur openden op agenten. In een stad in het noordoosten patrouilleerde de politie bij een massale viering van het suikerfeest... en werd toen aangevallen door een groep militanten. Die schoten en gooiden cocktails. Een agent en een militant kwamen om het leven. Twaalf mensen raakten gewond. Samsung doet het beter dan verwacht. Het bedrijf boekte in het tweede kwartaal 7 miljard dollar winst en dat is 17% meer dan vorig jaar. Volgens Samsung komt de groei door de nieuwe Galaxy S7 die erg populair is. Het weer vanuit het westen volgt bewolking, maar er is ook af en toe zon. Blijft droog bij 20 tot 23 graden. Later vanavond en vannacht trekt een storing met wat regen over het noorden. Morgen wisselen bewolkt met wat regen, maar later op de dag ook af en toe zon. En het wordt opnieuw zo'n 20 graden.